is nieuws van 2 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij betogingen in Rusland tegen corruptie door de overheid... zijn tientallen mensen gearresteerd, melden verschillende media. In Sint-Petersburg zouden zo'n 50 mensen zijn opgepakt. In Moskou werd de oppositieleider Navalny gearresteerd toen hij zijn huis verliet. Ook tien andere betogers zouden zijn opgepakt. Navalny had de betoging in Moskou op het laatste moment verplaatst. De Russische autoriteiten hadden daar geen toestemming voor gegeven. Europol heeft tot nu toe 10.000 reacties gekregen op de website met fragmenten van foto's van kindermisbruik. De site is sinds begin deze maand online. Europol spreekt van een groot succes. Op de 20 foto's zijn geen kinderen te zien, maar details zoals een plastic tas, een t-shirt of een boek Europol hoopt dat mensen de objecten herkennen en dat dat kan helpen bij de opsporing van slachtoffers en daders. De tips komen uit heel Europa. Ze hebben nog niet geleid tot arrestaties, maar Europol gaat ervan uit dat de informatie bruikbaar is en dat er kinderen kunnen worden gered van misbruik. De Nederlandse Bank verwacht dat de economie dit jaar groeit met 2,5 procent. Dat zou de sterkste groei zijn in tien jaar tijd. Verwachting is een stuk positiever dan die van het Centraal Planbureau. Dat voorspelde in maart van dit jaar een groei van 2,1 procent. Volgens de Nederlandse bank gaat het op alle fronten beter. Consumenten geven meer uit, de export groeit, bedrijven doen meer investeringen en de arbeidsmarkt trekt aan.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 what you see. so much time Punk at Cheap Hotel.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 tutto ciò che trovo io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 有梦。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 go home lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just better.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 back with the rest. That's the way it goes. I guess. Baby, you send me.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 December song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 December song, summer lasted till hoofdletter Z reasons.